Uur. Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Europa is teleurgesteld gereageerd op het wegstemmen van de Brexit-deal... door het Britse lagerhuis. Europese commissievoorzitter Juncker noemt de uitslag spijtig. Volgens hem was het akkoord dat nu is verworpen de beste deal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken zei dat de uitkomst niet verrassend is... maar toch teleurstellend. Ook premier Rutte betreurt de uitslag. Voorzitter van de Europese Raad Tusk stuurde een licht cryptische tweet de wereld in... Hij lijkt daarin op te roepen om helemaal af te zien van een brexit. Duitsland verdenkt een Nederlandse man van het ondersteunen van de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij. Die beweging staat in de EU op de terreurlijst. De 25-jarige man wordt ook verdacht van ontvoering en mishandeling. Hij heeft ook de Turkse nationaliteit en behalve hem worden nog vier Turken aangeklaagd. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie ontvoerde de vijf een oud PKK-lid. Ze wilde hem zo met geweld dwingen om weer terug te komen bij de militante beweging. Staatssecretaris Van Ark roept mensen op om misstanden in nagelsalons te melden. Over de salons zijn signalen van mensenhandel en uitbuiting. Criminelen zouden de snelgroeiende sector gebruiken voor witwassen... of het laten werken van illegalen. Van Ark noemt dat onacceptabel. Ze zegt dat de nagelsalons niet de grootste prioriteit zijn voor de inspectie... Maar dat kan volgens haar veranderen als er meer meldingen binnenkomen. Een liquidatiepoging op de Zwolse rapper Makka is door hemzelf in scène gezet. Dat concludeert het Openbaar Ministerie, onder meer op basis van verklaringen van de twee verdachten. Makka werd in augustus voor zijn woning in Zwolle overvallen. Twee mannen probeerden hem dood te schieten, maar het wapen weigerde. Een van de overvallers werd snel aangehouden en na een paar maanden bekende hij dat de overval in scène was gezet. De bedoeling was dat een neef van de rapper de schuld zou krijgen. Het weer, het is bewolkt met op steeds meer plaatsen regen.